Kees met het NOS-journaal. Minister Ploemen schort de ontwikkelingsrelatie met de regering van Benin op. Volgens haar is er in het Afrikaanse land 4 miljoen euro Nederlands ontwikkelingsgeld verdwenen. Ploemen noemt de fraude onacceptabel. Ze zal het geld terugvorderen. Nederland blijft niet-governementele organisaties in Benin wel steunen. In Oostenrijk zijn twee passagierstreinen frontaal op elkaar gebotst. Daarbij is een machinist omgekomen en zijn negen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde bij de stad Graz in het zuiden van het land. Over de oorzaak is nog niets bekend. De vijfjarige jongen die sinds gistermiddag vermist werd in Duitsland, vlak over de grens bij Venlo, is dood teruggevonden. De kleuter lag in een plas bij de plaats Herongen. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Duitse en Nederlandse politiemensen hebben de afgelopen uren naar het kind gezocht. Hij was pas zes dagen in Duitsland. Hij kwam uit Servië en zat met zijn ouders in een opvangcentrum. Het Openbaar Ministerie gaat activist Abdul Qasim al-Jaberi vervolgen omdat hij tijdens een demonstratie vorig jaar fuck de koning riep. De activist werd opgepakt bij een betoging tegen Zwarte Piet. Hij wordt vervolgd voor majesteitsschennis. Zijn advocaat noemt de dagvaarding bizar. Hij beschuldigt de politie en het OM van bangmakerij en zegt dat ze niets van de vrijheid van meningsuiting snappen. Oud-Kamervoorzitter Gerdy Verbeet wordt op 1 juni voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat heeft staatssecretaris Van Rijn bekendgemaakt. Verbeet volgt Joan Leemhuis-Stout op. Het Nationaal Comité organiseert onder meer de dodenherdenking op 4 mei en coördineert de bevrijdingsfestivals op 5 mei. Verbeet is voor een periode van zes jaar benoemd. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer en zware windstoten.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 Het zal ongetwijfeld weer tijdens deze uitzending gebeuren. En als het gebeurt, dan laat ik u de nieuwe binnenkomers horen. Althans, een aantal daarvan. En draaien we natuurlijk, wanneer die beschikbaar is, de top 3. Maar ik heb natuurlijk, eh, behalve dat, natuurlijk weer een fantastisch classic album voor u uitgezocht. Uh, een van de allermooiste platen die eh, Stevie Wonder ooit gemaakt heeft, denk ik. Vind ik tenminste. En wie ben ik? Ja. Maar ik vind dat wel. En ehm, we, gaan, ehm, we gaan daar zoveel mogelijk dus van draaien. Van dit prachtige album van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life op je hoesje. Oh, prut op. Nou ja, maakt het uit. Songs in the Key of Life is een album uit 1976. Waarin, eh, waar, eh, van een aantal grote hits afkwamen. Onder andere I Wish, Sir Duke. Eh, en nog meer van dat Fries. En, en wordt toch over het algemeen wel gezien als het levenswerk van Stevie Wonder. Want het is echt een fantastisch album met echt hele mooie muziek erop. We gaan er zoveel mogelijk van draaien van het album. Ik heb er eh, twee klaar liggen. Gelukkig hebben ze het eh, logisch ingedeeld. Dat hebben ze speciaal voor de DJ's gedaan. Dat kant 1 en kant 4 aan elkaar <laughs> gekoppeld zijn. En kant 2 en kant 3. Dan kun je doordraaien. Is wel lekker handig. Gaan we ook doen. We gaan twee nummers van draaien om te beginnen. En dan gaan we even kijken hoe ver het allemaal staat met de rest van eh, de spullen veel luisterplezier. Ik hoop dat u het een beetje leuk gaat vinden. En eh, ik vind het in ieder leuk om het te doen. En laten we maar starten met Stevie Wonder. En het nummer Love's in Need. Good morning, evening, friend. is your friendly announcer. I have serious news to pass on to everybody. What I'm about to say could mean the world's disaster, could change your joy and laughter to of Love Today. Openingstrack van het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. grote hits van dit album. En er stonden nog meer op. Hè. Eh, je denkt maar aan Station She Loves You. Je denkt aan... Eh, je, denkt aan eh, je denkt natuurlijk ook aan, aan, aan Sir Duke en zo. Goed, eens even kijken. Wat gaan we nu doen? Oh ja, ik ga even een nummer draaien van een LP die vorige week binnenkwam in de vinyl 50. En daar blikken we maar even op terug. Zolang de nieuwe lijst nog niet beschikbaar is. de LP heet Grace. En hij is van... De gitarist Jeff Buckley. Jeff Buckley was dat van een eh, nieuw album. En eh, dat nieuwe album dat heet Grace. En daar was dit de titelsong van. Ehm, vorige week dus eh, nieuw binnengekomen in de vinyl 50. En daar bepaal ik me maar even wat toe. Zolang de nieuwe lijst er nog niet is. Maar nogmaals, u weet hoe dat vorige week ging. Toen kwam hij ook halverwege. Dus dat zal nu ook wel weer gebeuren. Hoop ik maar. Have a talk with God. Ja, als dat zou kunnen. Ehm, Stevie Wonder kan het wel. Want hij zingt erover. problem has an answer. And if yours you cannot find, you should talk it over to him. He'll give you peace of mind when you feel your life's too hard. but one who lives within. mond leeg ook. Potverdorie. He he. Nou, dat was eh, Stevie Wonder dus. Twee nummers. En eh, Talk to God. Have a Talk with God. En daarna uh, eh, Knocks Me Off My Feet. nummer kant 2 van kant 2. Want ik draai die twee door elkaar heen. Hè. 1 en 2. En dan straks, als we dan wel de tijd voor hebben, 3 en 4. Zo doen we dat. En zo proberen we zoveel mogelijk van dit prachtige album van, van Stevie Wonder te draaien. Ehm, dat is ons classic album voor vandaag. En voor de rest kijken we even in de vinyl 50. En een van de nieuwe binnenkomers van, in die lijst van vorige week was uh, Doten. Nou, die, die cd is natuurlijk al heel lang uit. Die plaat is al heel lang uit. Seven Layers. Hij heeft er al drie hits van gehad. Maar eh, hij is nu ook binnengekomen in de vinyl top 50. Dat betekent dat hij dus ook op vinyl uitgekomen is. En dat hij eh, er dus vanaf nu ook op vinyl is. Of misschien was hij er al een tijdje, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dan wordt hij nu goed verkocht. Doten dus. Het album heet Seven Layers. En daarvan de titelsong. Seven Layers. If I never had to catch that train If nobody would have called my name If you'd never would I have ever found out? You had questions and you knew names, hidden secrets linked in chains, wrapped in circles, locked in squares. I was a stranger in my own skin. Seven layers grace and wearing thin. I was a stranger in my own skin. Seven layers I've been hiding in. Father's eyes and my father's smile I couldn't tell, I was just a child missing memories, replaced by doubts. Speaking tongues into my ear, told herself what she had to hear, but did she ever think I'd never find out? I was a stranger in my own skin. Chevalier's grace and wearing thin. I was a stranger in my own skin. Just Chevalier's I've been hiding in. Spinning round and round in circles, tied me like a ball of string running around all your secrets, one by one unraveling. I was a stranger in my own skin, seven layers graced and wearing thin. I was a stranger in my own. been hiding in Seven layers I've been hiding in En dat was <clears throat> dan het wederom Doten en van het album Seven Layers. Dat eh, vorige week in week 29 dus nieuw binnenkwam, binnenkwam in de uh, vinyl 50. En eh, u weet hoe we dat doen sinds een maandje ongeveer. Hè? We draaien ons classic album en daartussendoor draaien we nieuwe binnenkomers die uitgekomen zijn op vinyl. Of in ieder geval nieuw binnengekomen zijn in de vinyl top 50 lijst die er gewoon weer is. En dat vinyl hot is, dat bewijst wel dat vorig jaar in 2014 eh, de vinyl omzet eh, ontzettend gestegen is. Ik geloof zelfs als ik het goed onthouden heb dat het dat er vorig jaar 763.000 albums op vinyl verkocht zijn... tegen een veel lager aantal nog in 2013. Het is weer helemaal hot. Eh, Haarlem, eh, onze, om, eh, onze hier in de omgeving zijn ook diverse vinylperserijen. En die hebben weer volop werk. Dus wat dat betreft, vinyl is gewoon terug en gaat de cd op alle fronten overleven. En ja, ik vind dat toch wat hoor. Want ik heb toevallig vorige week natuurlijk dat nieuwe album van Boudewijn de Groot gedraaid. Eh, dat had ik ook op vinyl. En eh, ja, je houdt dan toch wat in je handen, weet je wel. Het, is, het, ja, het, ziet er gewoon mooier uit allemaal. Minder klinisch, het ziet er allemaal prachtig uit. Mooie hoes, kan weer eens lezen wat erop staat. Dat scheelt natuurlijk ook wel eens hand, is ook wel eens handig. Goed, we gaan eh, door met Stevie Wonder. Eh, het classic album. Daar ga ik het eerste uur veel van draaien. Want als we het tweede uur wat nieuwe dingen binnenkrijgen... dan hebben we daar iets minder tijd voor. Dus het eerste uur heel veel eh, werk van ons classic album. En dit vind ik zo mooi. Helemaal gespeeld op de Yamaha GX1. Die beroemde... Wacht even, wacht even, wacht even. Dat ga ik even anders doen. Ehm, dat ga ik even anders doen. Want dan zit ik er tussendoor te kleppen. En dat is niet netjes. Momentje. ik wou zeggen, helemaal gespeeld op die beroemde Yamaha eh, synthesizer GX1. Wat Stevie Wonder aanduidde als zijn dream machine. En waarvan er in de hele wereld maar een paar gemaakt zijn. Dat is ook niet eh, verwonderlijk, want het ding kostte nieuw 125.000 gulden in de tijd. En ik weet dat er een, eh, een aantal van dat prachtige instrument in Europa waren. Keith Emerson had er onder, een, onder andere een. Benny Anderson van ABBA had er een. En onze eigen Rick van der Linden eh, van Exception. Die heeft er ook een tijdje een gehad. In Bruikleen weliswaar, maar hij had hem. En ik zelf heb er ook nog een keer op, mogen spelen. Ook in dat jaar 1976 had ik, heb ik er ook eh, drie maanden een gehad. Eh, die had ik in, in Bruikleen omdat ik moest meedoen aan een concours in Japan. En dan moest ik op dat ding spelen. Dus ik heb hem, ik heb hem toen drie maanden in de winkel gehad. En eh, dat is geweldig. Wat een geweldige machine was dat. Nou, het volgende stuk wat we dus gaan draaien is helemaal op dat ding gespeeld. Uh, is een van de prachtigste liedjes van dit album van Stevie Wonder. En het heet Village Ghetto Land. Would you like to go with me Down my dead end street Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens as they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their Starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now, some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? together. fantastisch. Je zou denken dat er een strijkorkest zat, maar dat is het dus niet. Het is één, één instrument, één synthesizer. Eh, het, zijn er eigenlijk, het is niet één, het was een heel groot apparaat. Eh, moet u maar eens kijken op internet, staan wel in, in eh, afbeeldingen van. Eh, de Yamaha GX1. dat was een heel groot wit ding met, met, met pedalen eronder. eigenlijk in de vorm van een orgel, maar dan wel helemaal opgebouwd uit synthesizer. En er zaten dus maar liefst 36 toongeneratoren in die dat allemaal dus moesten gaan bedienen. En dat was heel wat. Want het ding was eh, een van de eerste polyfonen, eh, dus meerstemmige synthesizers die er was. En voor elk toontje had je dus een aparte generator nodig. En eh, omdat het ding dus twee klavieren had, een solo klavier en een baspedaal, was het dus, kan je wel nagaan hoe dat, hoe dat werkte. dat apparaat, dat kon je dus grote modules instoppen. Daar zaten allemaal van die kleine moduletjes in. En dat zat dan weer eh, ingeschakeld in een... In een eh, een grote doos, zeg maar. Die schoof je er dus bovenin. En zo kon je dus eindeloos blijven variëren. Dat systeem dat was uniek in, in de wereld op dat moment. En eh, vandaar dat heel veel grootheden ook met dat instrument gespeeld hebben. Eh, ik noem al de namen van Keith Emerson. Eh, onder andere heeft er eh, veel mee gedaan. Rick van der Linden heeft er ook een hele LP, een aantal LP's meegemaakt. Uh, Benny Anderson van ABBA heeft hem ook gebruikt, zelfs op tournee. En eh, zo zijn er nog wel. Maar ik geloof dat er over de hele wereld een stuk of vijf, zes waren. Er waren er niet zoveel in ieder geval. Kon ook niet, want dat ding kostte wat. Toen de tijd al, dan praat ik over 1975. Uh, eh, <laughs> kostte dat ding al 125.000 gulden. Dus kan je nagaan wat dat nu gekost zou hebben. Um, goed, nou. Ik eh, ben altijd nog trots dat ik zelf ook nog dat ding onder mijn vingers gehad heb. Um, we gaan door met Stevie Wonder nog even. En dit is een nummer dat natuurlijk eh, later nog eens eh, grondig bedorven is door een of andere coolio. Belachelijk natuurlijk. Maar dit is weer de originele versie van het album Songs in the Key of Life. Test Time Paradise. isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. the savior of love. Will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation a revelation, consolation, integration, verification of revelation summation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most their lives living in the past time. En dat was dan uh, Stevie Wonder, Pastime Paradise. Het is later nog eens eh, overgedaan eh, door een stel dat zich, of door iemand die zich Coolio noemde. Nou, niet echt om wild enthousiast over te worden, vind ik dan persoonlijk. En even kijken hoor. Oh ja. Ehm, een ander album dat dat uitgekomen is. Vorige week nieuw binnengekomen is in die lijst van de vinyl 50 is het album van Mark Ronson. En eh, die kennen we natuurlijk altijd, want dit hoor je nog steeds veel op de radio, dit nummer. En dat staat erop. En ook dit is dus nieuw binnengekomen afgelopen week in uh, uh, Vinyl 50. Uptown Funk. is that ice cold Michelle fight for that white gold.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 Ja. Maar swingen doet het wel. En dan gaat het om. Ja, en ik ga u er eh, eh, straks nog even die titel vertellen. Maar eerst ga ik u even iets anders vertellen. Want dat weet u waarschijnlijk niet. Ik wist het ook niet, maar ehm, het staat hier. Ik, ik, lees het hier net. De beroemdst, een van de beroemdste openingsriffs. Dat is een, een, een themaatje, zeg maar, waarmee een plaat begint... is vandaag 50 jaar oud geworden. Ja, dat is heel belangrijk. Je ziet dus Abraham, een van de beroemdste openingsriffs. Ja, weet u nou om welk nummer het gaat? Nee, waarschijnlijk niet. Nou, ik wist het ook niet, maar nu weet ik het wel. Oh, wacht even, dat is de verkeerde. Ik moet deze hebben. Zo. Een domme live versie. Wel de echte hebben, die 50 jaar oud geworden is. Rolling Stones! I can get no satisfaction. Vandaag dus precies 50 jaar oud. dat zei u dus. Eh, vandaag precies 50 jaar oud. I Can Get No Satisfaction van de Stones. Was trouwens ook de eerste eh, nummer 1 hit voor de Stones in uh, Amerika 1965. En het, blijft, het is dan blijft, tenminste de originele uitvoeringen. Ik vind dat ze hem, ze hebben hem live vaak gespeeld, maar eigenlijk nooit zo mooi als de single, de echte single. Want die swingt gewoon als een trein. Om de, ja, dat vind ik gewoon. Ik, ik vind het nog steeds een wereldtrek. Mag ik wel zeggen. Een van de beste Stones nummers, denk ik, ever. I Can Get No Satisfaction. Dus vandaag op precies 50 eh, jaar oud. En dat past al in de vinyljaren. Trouwens, de nieuwe lijst is binnen. Dus ik ga u straks in de tweede uur in ieder geval de top 3 presenteren. Die weer een heel anders is. Dus eh, dat gaan we straks doen. Om een uurtje of half vier of zo. Dan presenteren wij u de nieuwe... Uh, top 3. En ik ga u natuurlijk ook wat nieuwe binnenkomers laten horen in die vinyl 50. En dat afgewisseld met natuurlijk ons classic album van Stevie Wonder.